Voor de begrafenis is in de kerk woensdagmiddag een herdenkingsdienst. De dienst is alleen voor genodigden, maar is ook live te volgen via de website kerkomroep.nl. Volgens de kerk is dat de uitdrukkelijke wens van de familieleden van Millie. Ze willen zo hun waardering uiten aan de vele mensen die met hen hebben meegeleefd. De Raad Nederlandse Detailhandel wil dat de verwijderingsbijdrage op elektrische apparaten wordt afgeschaft. Volgens de RND is er de afgelopen jaren een reserve van 300 miljoen euro opgebouwd. En daarvan kan het inzamelen en recyclen nog jarenlang worden gefinancierd, zegt de RND. De reserve is zo gegroeid doordat de opbrengst van de verwijderingsbijdrage veel hoger is dan de kosten die gemaakt zijn voor het recyclen. De organisatie die de bijdrage int en de verwerking van de apparaten regelt, de NVPM, zegt dat de reserve kleiner is, namelijk 220 miljoen. En bovendien zou dat bedrag nodig zijn om alle apparaten die mensen nu nog in huis hebben straks goed te kunnen verwerken. In het tv-programma Kassa pleiten de Kamerleden Neperis van de VVD en Poppen van de SP ook voor het stoppen met de verwijderingsbijdrage. Minister Rauwvoet gaat de commissie Deetman vragen ook te onderzoeken wat de rol van de kinderbescherming is geweest bij het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. RTL Nieuws meldt dat in katholieke internaten zeker elf kinderen zijn misbruikt en mishandeld die daardoor de kinderbescherming waren geplaatst. Het ging om weeskinderen of jongens die uit huis waren geplaatst. Minister Rauwvoet verwacht dat het onderzoek van de commissie Deetman alle feiten boven tafel krijgt en stelt daarom zelf geen onderzoek in.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 vrijdagmiddag 4 uur. Het weekend komt in zicht. Wel je het laatste uurtje nog even met de beste hits van Europa. Nummer 20 sloten we het vorige uur mee af. Jason Derulo in My Head. Dus nog 19 te gaan voordat we weten wat de beste plaat is van de 11e aflevering van de 20e jaargang Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Deze week 15 stijgers, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen na 20 weken de Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. 16 weken Snow Patrol, Just Say Yes. En 14 weken Jamie Column, I'm All Over It en Oval City Fireflies. Snel stijgen is in handen van Mac en Dano. Feels Like a Prayer, 8 weken. Of 8 eh, plaatsen stijgen ze natuurlijk. De snelste daler, dat is Edward Maya. This Is My Life, zakt R10. Joe Mayer, Who Says en Sheryl Cole, Fight for His Love... zijn met 16 weken lang het, eh, het langst genoteerd in de lijst van Europa. 19 maart 1918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 Ah!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 Nog geen drie weken lang staan ze in de lijst en nu staan ze al in het, eh, in het linkerrijtje, de Black Eyed Peas. Rock That Body. 21ste stonden ze vorige week en in hun derde week gaan ze dus naar nummer 14. De Black Eyed Peas en Shakira die treden op bij de opening van het WK voetbal in Zuid-Afrika. Dat heeft de Wereldvoetbalbond de FIFA woensdag bekendgemaakt. Tijdens de opening op 10 juni dan staat er een mix van internationale en Afrikaanse artiesten op het podium. Ook Alicia Keys, Juanes en John Legend treden op tijdens de kick-off celebration concerts. Zullen zo'n 30.000 eh, toeschouwers toezingen. De FIFA verwacht dat vele miljoenen kijkers de opening via de televisie zullen gaan volgen. De voetbalbond is blij met de line-up die eh, in aanloop naar juni 2010 nog weer eh, wordt aangevuld. We zijn verheugd met het concert van deze omvang, reageert secretaris-generaal van de FIFA Jeroen Valake. Toont de universele en verbindingskracht van het voetbal en de muziek. Al dus de FIFA. Britney Spears en haar eh, agent hebben een punt achter hun relatie gezet. De 28-jarige popprinses die zou haar vriend steeds in de haren zijn gevlogen, beweert een ingewijde tegenover de entertainmentzender E! speers relatie met agent Jackson Trevek, die eh, liep eind februari al op de klippen. De twee blijven wel zakelijk aan elkaar verbonden, heeft Trevek's eh, werkgever bevestigd. Spears en de 38-jarige agent die werden op eh, Valentijnsdag voor het laatst samen gezien. Toen ze een romantisch diner bij McDonald's veroverden. Waar het al niet goed voor is, hè, die snackbar eten. En Madonna die weet ondanks haar 51 lentes jong nog van wanten. Dat beweert een bezoeker van een feest in eh, Los Angeles. De getuige vertelt in het Amerikaanse tijdschrift In Touch hoe de zangeres een eh, sexy dans uitvoert voor model Adam Sen. Tijdens een feestje van fotograaf Tom Manrock hield Madonna zich samen met Sen op in de VIP-ruimte. Op een gegeven moment stond ze op en begon ze te dansen. Hij pakte haar bij een middel en raakte haar bil aan, vertelde de getuige. Ze draaide zich om en gaf hem een lapdance. Het zag eruit alsof zij de gelukkigste man op aarde was. Madonna had sinds eh, juni een relatie met de 23-jarige Braziliaans model uh, Jezus Lus. En uh, geruchten dat hij de liefde over is, die duidt al de laatste maanden steeds vaker op. De zangeres wil duidelijk niet dat de buitenwereld al te veel informatie krijgt over haar nieuwe vlam. Ze zorgt ervoor dat er geen foto's werden genomen, al dus de toeschouwer. Dus ja, echt hard bewijs is er nou ook niet meer dat dit echt waar is. Dit is de nummer 13 van deze week. Vier weken staat ze in de lijst. Leona Lewis, I Got You. A place to crash, I got you. No need to ask, I got you. Just get on the phone, I got you. Come and pick you up if I have to. What's weird about it is we're right at the end mad about it, just figured it out in my head. I'm proud to say I got you. So I had to say goodbye.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 trouble with my friends, trouble in my life, problems when you don't come home at night. But when you do, you always start a fight. But I can't be alone. I need you to. Me. Negen weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige week op 11 en deze week blijft ze staan op nummer 11. Nummer 20 is de vijf plaatsen winst in de vierde week voor Jason Derulo. In My Head. Timbaland, If We Ever Meet Again. 19e vorige week, 19e deze week. Amy McDonald, toont Tell Me That It's Over. Vijf weken in de lijst. Vier plaatsen omhoog naar nummer 18. Verlies van vijf plaatsen in de dertiende week voor Lady Gaga en Beyoncé. Telefoon. Zeven plaatsen voor Rihanna met Heart in de 11e week. En twee plaatsen verlies voor Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Ook 11 weken van 13 zakken naar nummer 15. En dan komen er nog vier met winst. Uh, een hoop winst voor de Black Eyed Peas. Rock Dead Body, 7 in totaal in de derde week. Ook 7 voor Leona Lewis, I Got You. Zij staat alleen een eh, week langer in de lijst. Vier plaatsen van 16 naar 12 in de zesde week voor Kesha. Bla bla bla. En Melanie Fiona, It Kills Me. 11e vorige week, 11e deze week. En dat alles doet ze alweer in uh, haar negende week dat ze genoteerd staat in de lijst van Europa. ZFM, Westkust, weerbericht. Ik ga meteen even kijken wat het weer doet, want de rest van vandaag is overwegend bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur ligt vooral aan zee een stuk lager dan gisteren en komt vanmiddag niet uit op 9 graden. De wind waait uit het zuidwesten. Vanavond en de komende nacht dan, eh, trekt de bewolking over ons land en valt er enige tijd wat regen. De zuidelijke wind is eh, overwegend matig verkracht. kracht. De temperatuur daalt naar een graadje of 9. Morgen is het ook weer aan de bewolkte kant en met name in de ochtend valt er geruime tijd regen. En zaterdagmiddag komt het nog tot eh, een paar enkele buien. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en de temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden. Zaterdagavond vallen er ook weer enkele buien, maar op de nadering van alweer de volgende storing gaat het zondagnacht geruime tijd echt regenen. De temperatuur die daalt naar ongeveer 8 graden. Zondag beginnen we de dag met veel bewolking en eh, enige tijd regen. Maar de regen die trekt naar het oosten weg en zondagmiddag blijft het dan weer droog. Op een eh, lokaal buikje na. Op de meeste plaatsen droog. Zondagmiddag blijft het op een lokaal buikje na op de meeste plaatsen inderdaad droog. Ik heb geen files voor je die echt bij ons in de regio staan. Wel een laser die bij ons echt in de regio staat. In Nieuw-Vennep om precies te zijn. Op de Zuiderdreef, de hoogte van het stijlstation, eh, al daar word je gecontroleerd op je snelheid. Het ritme van Zandvoort. Short En de nummer 10 is dezelfde nummer 10 als vorige week. Namelijk in handen van Jamie Collum. Don't Stop the Music. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you my way. Possible candidate, yeah, who knew?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 in vanilla twilight. I'll sit on the front porch all night, waist deep in thought. Because when I think of you, I don't feel so alone. I don't feel so. the hand and you picked me up at six. Today it was a fairy tale. That must have been the way you kissed me. nummer 5 van deze week is van Taylor Swift. Today was a fair tale. Daarvoor die nog de plaats van Owl City Vandal Twilight. Die vinden we trouwens terug op 9. Daartussen zitten Madonna, Revolver, Carl Elmanat, A Night Like This. En Alexander Burke en haar Bad Boys. En op nummer 4 komt ook een plaat met eh, verlies. In totaal één plaats naar beneden heb ik het over IAS met replay. 11 weken in de lijst zakken dus van 3 naar 4.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 Even snel de Nederlands top 40, daar namelijk vier nieuwe binnenkomers. Gabriella Chelmy, On A Mission op 38. Feels Like A Prayer van Mac op 28. 26, Why Don't You van de Gramponetsi. Ik heb het nog niet gehoord, maar het is <laughs> blijkbaar een goeie. Nothing On You van B.O.B. nieuw binnen op 20. Wesley You Raise Me zakt van 8 naar 10. Op 9 blijft staan Alexander Burke met haar Bad Boys. Owl City levert drie plaatsen in met Fireflies. Heartbreak Warfare van John Mayer gaat van 11 naar 7. Van 7 naar 6 Leef Nieuw Het Kan van Jan Smit. Cara Elmerat gaat ook een plek omhoog van 6 naar 5. En de top 4 blijft Memories, David Get op 4. Cheryl Cole, Fight for the Love op 3. IS Replay op 2. En Train van Hey Soul Sister. Of uh, Hey Soul Sister van Train. Blijft de beste plaat in de Nederlands top 40. Dit is de nummer 3 van Europa. In handen van Rihanna. Haar Root Boy staat 6 weken in de lijst. Hij gaat van 4 omhoog naar nummer 3. deze week in handen van Rihanna met haar Rude Boy. En we gaan snel verder met de nummer 2. Hey, hey, hey, Train Hey Soul Sister. Zes weken in de lijst van 7 omhoog naar nummer 2. zijn gedropt of Jupiter. Train Hazel Sister. Ze de nummer 1 in hun nek. Maar het is er net niet gelukt. Ze blijven steken op 2. Op nummer 3 Rihanna, Rootboy. IAS en Replay op 4. En Taylor Swift. Today was een Fairtale maken de top 5 compleet. En wat is dan de beste plaat op dit moment van Europa? Waar inderdaad nog één zit te blijven. Dezelfde nummer 1 als vorige week heb ik dus voor je. Robbie Williams zijn Morning Sun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 too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe?